Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het blijft een puzzel met het personeelstekort in de zorg. Er zijn opnieuw meer mensen in de zorg gaan werken. Dat is goed nieuws, denk je dan. Maar uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal medewerkers dat stopt... de afgelopen jaren steeds sneller toeneemt. Dat kan te maken hebben met jongeren die van baan switchen kun je misschien denken aan eh, jongeren die een tijd op eh, de vaccinatie- en testlocaties hebben gewerkt en eh, daarna iets anders zijn gaan doen. En ja, mogelijk speelt ook de krapte op de arbeidsmarkt een grote rol. Want ja, het is voor veel werknemers toch heel makkelijk om een andere baan te vinden. Dus als je het wil, ja, dat is nu het moment. En dat is flink balen, want de zorg komt bijna 50.000 mensen tekort. Sommige Lowlands-bezoekers houden een iets grotere kater over aan het festival. 14 mensen zijn in Biddinghuizen opgepakt omdat ze te veel drugs op zak hadden. Het is niet bekend of ze het spul dealden. Ze mochten het terrein niet meer op. En criminelen hebben het gemunt op broodkratten. Dat zijn die plastic bakken waarin het brood zit dat wordt gebracht naar bakkers en supermarkten. De Telegraaf schrijft dat er ieder jaar voor honderdduizenden euro's aan van die kratten wordt gestolen. Bedrijven hebben nu zelfs een detective ingehuurd om uit te zoeken waar al die bakken blijven. En Valentijnsdag is nog ver weg, maar gisteren was het toch Hartjesdag in een straat in Amsterdam. Die feestdag wordt daar elk jaar op de derde maandag van augustus gevierd. Vrouwen verkleden zich als mannen en andersom. Met wie heb ik het genoegen? Met Doris. Met Dora. Dora. Ja, vandaag is het Dora. Ja. ik heb maar wat uit de kast getrokken. Oh ja? Ja, ze willen dat we uit de kast komen. Dus ja, dan doe ik de jurk maar meenemen uit de kast. Hè. Is het niet bloedje heet? Het is eh, meer dan bloedje heet. <laughs> Hartjesdag is waarschijnlijk ontstaan in de middeleeuwen. En het weer nog. Eerst nog wat nevel of mist.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 Hij vluchtte naar het buitenland om vervolging wegens corruptie te ontlopen. De drie internationale luchthavens van Moskou hebben vanochtend vroeg alle vluchten opgeschort, meldt het Russische staatspersbureau TAS. Twee van de drie hebben hun vluchten inmiddels weer hervat. De reden voor de sluiting is niet bekend. En president Biden heeft Maui bezocht. De mensen op het hawaïaanse eiland zijn nog altijd op zoek naar honderden vermisten. Het dodental staat nu op 114. De Amerikaanse president was er om mensen te steunen en overleg met de autoriteiten op Hawaii.